Kasper Meijer met het NOS-journaal. Sigrid Kaag stopt als demissionair minister van Financiën. Over twee weken wordt ze namens de Verenigde Naties speciaal gezant voor humanitaire hulp en wederopbouw in Gaza. Dat laat ze weten op X. Kaag is door de VN-baas Guterres gevraagd voor de functie. Ze werkte eerder ook al voor de VN. Demissionair klimaatminister Jetten zal de functie van minister van Financiën waarnemen tot er een opvolger is gevonden. Sigrid Kaag liet aan de val van het kabinet afgelopen zomer al weten dat ze de Nederlandse politiek zou gaan verlaten. En de oorlog in Gaza gaat nog vele maanden duren, zegt de hoogste legerleider van Israël. Volgens hem is er geen snelle manier om een terroristische organisatie te ontmantelen. De legerchef zei ook dat de leiders van Hamas uiteindelijk ook aan de beurt komen. Het zwaartepunt van de Israëlische aanvallen ligt nu in het midden en zuiden van de Gazastrook. Persbureau AP meldt dat vluchtelingenkampen in Centraal Gaza zwaar worden gebombardeerd. De Weerdienst in Groot-Brittannië waarschuwt voor storm Gerrit. Die is genoemd naar Gerrit Himstra, de weerman van de NOS die in september afscheid nam. Volgens weerbureau Met Office gaat Gerrit gepaard met veel regen en wind is overigens niet de verwachting dat Gerrit ook over Nederland trekt... maar we gaan er toch wel iets van merken, vooral op de Waddeneilanden. In Breda is gisteravond een dakloze man een woning in een oudere complex binnengedrongen. De man had niets gestolen uit de woning, maar had wel eten uit de koelkast gepakt. De bewoonster werd iets voor middernacht thuisgebracht door haar schoonzoon... en zag toen een vreemde man op een stoel zitten. De indringer vluchtte naar buiten, maar werd tegengehouden door een beveiliger van het complex, waarna hij is opgepakt.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 Yes. Goedemorgen luisteraars, welkom eh, bij de top 2023 cover-up is een openbaring kerstspecial live vanuit de studio hier in uh, Groovetown, Z eh, Zandvoort, ZFM Jazz met Edward Rauhorst, Mr. Brightside. De komende twee uur onthullen we wederom een keur aan jazzy, coole, zwoele, zwingende en wringende covers van bekende, onbekende, dan wel grijs gedraaide hits uit de NPO Top 2000. We vliegen kriskras door het jaar 2023, als mede door onze hitlijst. De enige lijst op de Nederlandse radio die tot stand komt met hulp van alcoholritmes en kunstzinnige intelligentie. Eh, het spits werd afgebeten door organist Larry Goldens en uh, oldschool tenorsaxofonist Harry Allen met Cat Stevens. Morning Has Broken van hun super laid-back mainstream jazz album When Larry Met Harry uit 2010. Hun cover te vinden op plek 545 in de top 2023 cover-up. a special warm welcome to our friends across the globe, in particular our fans on the democratic island of Taiwan. headline late today. Let's go now to that breaking news. This is just in a spy balloon. Het is groot nieuws in de Verenigde Staten. Suspected Chinese spy balloon. Tensions between Beijing and Washington. What is going on? ZFM Jazz. De regering liet in 2023 de nodige proefballonnetjes op. Of het er 99 waren, weet ik niet. Je in ieder geval wel de Duits-Amerikaanse jazzpianist Benny Leckerner... en zijn trio met hun versie van Nena's 99 eh, Luftballonen. Eh, bij ons op plek 399. No time to lose. Dag mevrouw, we zijn in Haarlem. Wat is er hier allemaal gebeurd? Ja, het is verschrikkelijk. Het heeft zo vreselijk hard gewaaid en eh, alle bomen zijn gewaaid. Nou ja, het is eh, totaal bizar wat hier gebeurt. Het is, eh, achter elkaar gingen de bomen om in een half uurtje of zo, denk ik. Ja, het is natuurlijk knap vervelend als je een boom op je huis hebt liggen. Ik hoop dat er niet te veel schade is als het er weer afgehaald wordt. Ja, het is triest natuurlijk. Het zal je huis maar zijn. 2023. En niet alleen in de nationale en internationale politiek. Zo raasde Polly over Nederland en in het bijzonder eh, over Haarlem deze zomer. En zitten we nu nog in de naweeën van de storm Pia. Eh, de Franse tenorsaxofonist Sammy t bolt maakte van de Doors dreigende Riders on the Storm. Een iets wat eh, koelere, luchtigere versie dat te vinden is op zijn album A Feast of Friends uit 2015. Eh, en dat album is eh, trouwens volledig gewijd aan nummers van The Doors. Moet je maar eens opzoeken. The A Feast of Friends, Sammy T-Bolt. zijn cover te vinden op plek 825 mm, in de top 2023 cover-up de politie is de afgelopen jaren honderden portofoons kwijtgeraakt. De politie zegt dat die dingen waarschijnlijk ergens in een laadje of kast op een politiebureau liggen... en dat de kans echt heel klein is dat de walkie-talkies in handen van criminelen zijn beland. Al weten ze het niet helemaal zeker, omdat de administratie een zooitje is. wel, het is wel een bijzonder moment, want u zegt zondagmiddag... dat is ook het moment dat Mark Rutte bekend maakte dat hij stopte. Dus de, maar dat we, ze gaan, de, we wisten dat niet van elkaar. Nee, dat was de vraag. U wist dat überhaupt niet van elkaar? Nee, nee ik wist dat niet van Mark Rutte, nee. Every night your line is busy, all that buzzing makes me dizzy. Couldn't count on all my fingers, all the dates you had with swingers. Boy, you goodbye and go right through that doorway. Eh, had weer enorme last van een haperend eh, C2000 communicatiesysteem dit jaar. En tot overmaat van ramp raakte ook nog eens heel wat eh, portofoons zoek. Ehm, Henry Mancini en zijn orkest met Jesse Jesse als Splash Johnson, Shelly Man, Pete Candoli. Met het origineel van Peter Gunn in de top 2023 cover-up. Ja, dat laten de algoritmes klaar blijkbaar ook toe. Dat het origineel van het uh, nummer in de cover-up parade wordt eh, gezet. Het, eh, eh, je kent het nummer van Amazon Lake en Palmer, maar dit is dus het origineel. Ehm, en dat, ja, dat werd gevolgd door sessie Sarah Vaughan. Ehm, ja, van een haperende onderlinge communicatie had het koppeltje Mark en Sigrid ook last... Maar in 2023 eh, scheiden dan uiteindelijk hun wegen. Bye bye van The Divine One, Sarah Vaughan. Met haar vocale versie van Peter Gunn uit de jaren 60 ergens. Eh, te vinden op positie 350. En eh, Henry Mancini en zijn orkest vind je op plek 238 maar liefst. Het is weer raak in Zandvoort. Het is vandaag Nationale Toplessdag. Eh, ik ben even over het strand gaan lopen. Er is niemand topless te bekennen. De schuld van de Marokkaan? <laughs> nee, ik denk dat dat... Laat ik niet overal de schuld aan de Marokkaan geven. Ik denk dat dat vooral het weer is eh, wat eh, daar de schuld van is. Ik zou wat dit punt voor de Marokkanen willen opnemen. Dat hebben ze niet gedaan. Wilders moest zijn uh, topless fantasieën bij zijn bezoek aan Zandvoort in juni 2023 even in de koelkast eh, zetten. Maar gitarist West Montgomery pakte desondanks uh, groot bij ons hier ZFM Jazz uit met zijn cover van California Dreaming van de mamas en de papa's. deze cover te vinden op plek 723. Je luistert nog steeds naar de Top 2023 cover-up is een openbaring met Mr. Bright. Ga niet weg, blijf luisteren. Geen erotisch centrum in Noord of Zuid, maar juist meer ramen op de wallen.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 She says, hey babe, take a walk on the wild side. She says, hey babe, take a walk on the wild side. And the color girls go do, do, do, do, do, do, do. de burgemeester wil het erotisch centrum dus in Zuid hebben. Betekent dat dat de bouw ook binnenkort begint? Nee, zeker niet. In de brief schrijft maar dat dat zeker zeven jaar gaat duren. Ze moeten de exploitanten eh, op de wallen nog gaan verleiden om naar het erotisch centrum te gaan. Amsterdam raakte dit jaar vooral verhit over het eh, deplorabele Ajax... en de mogelijke komst van een eh, erotisch centrum. Walk on the Wild Side, het nummertje van eh, Lou Reed, het origineel. Een aantal bandleden van de Buena Vista Social Club... die wensen zich eens te laten gaan. En kwamen de zanger van de editors, Tom Smith op hun eh, pad tegen wat uitmondde in een onderkoelde Cubaanse versie dus van eh, Lou Reed's Walk on the Wild Side. Eh, plek 1133 in de top 2023 cover-up. En daarna bleven we nog even hangen in de Rosse buurt. Saxofonist en arrangeur Bob Belden en zijn ensemble met daarin eh, grote namen, eh, onder meer Bobby Watson en eh, John Schofield, bouwden de spanning langzaam op in zijn instrumentele, instrumentale uitvoering van de Police Roxanne. dat Sting ooit schreef, althans volgens de overlevering, in een hotelkamer in Parijs die uitkeek op de plaatselijke hoerenbuurt Roxanne van dus de Rhythm eh, Del Mundo Club featuring The Editors eh, te vinden op plek 202 in de top 2023. Cover Up is een openbaring. It was Christmas Eve, babe won't see another one. And then he sang a song, the rear of Mountain Dew. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one happy Christmas. come true. The boys of the NYPD choir still singing Bay. And the bells are ringing for Christmas Day I could have been someone 2023 kwamen ons weer de nodige muzikale iconen te ontvallen. Waaronder eh, de legendarische eh, leider, eh, zanger, bandleider van uh, Pokes, Shane McGowan. En hij was de schrijver van het liedje wat je net hoorde, Fairy Tale of New York, in de uitvoering van de zangeres Rebecca Bakken. te vinden op plek 1400, deze uitvoering van de Noorse zangeres Rebecca Rebecca Bucken. Singer Tina Turner has died at the age of 83. And the music world is mourning the loss of a jazz great. Saxophone innovator Wayne Shorter. Shorter stood shoulder to shoulder and horn to horn with some of the greatest jazz legends of his generation, including Miles Davis. Shorter blazed new trails on the tenor and soprano sax, later finding crossover success with Joni Mitchell, Steely Dan, Don Henley, and Nora Jones. playfully watching me. But then they sent me away to teach me time gezegd, in 2023 kwamen ons eh, de nodige pop- en uh, eh, eh, jazz-giganten, iconen te ontvallen. denk aan uh, Connor, O'Connor, Tina Turner, David Crosby, Robbie Robertson, Tony Bennett, Ahmad Jamal, Wayne Shorter, Burt Bacharach, dichter bij huis, Rob Aangebeek... En onlangs uh, eh, Leels McIntosh en ook eh, Rob Kreeveld. En ter herdenking hoorde je het nummertje Teardrop in de uitvoering. Een, een, nummer van Massive Attack. Eh, Teardrop in de uitvoering van de trompetist Avishai Cohen te vinden op plek 1500 in de top 2023. Cover-up is een openbaring. En dat ging over in Supertramps, The Logical Song. In de bewerking van de Moore McCall Jazz Society... met eh, Beth Moore, Beth Moore op uh, vocalen. Te vinden op plekken. Eh, 650 in diezelfde top. De enige hitparade, de enige hitlijst die tot stand komt... met behulp van alcoholritmes en kunstzinnige intelligentie. Ja, we naderen alweer het eh, einde van het eerste uur, maar ga niet eh, weg. Blijf zitten. In het tweede uur volgt natuurlijk nog heel veel fraais. But today, uh, the Beatles released what will probably be their final song. And yes, it was with a little help from AI. The vocals were off a John Lennon demo tape from 1978, but it was artificial intelligence that really pulled it all together. say she once had me. She showed me her room, isn't it good? Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit Amerikaanse zanger Tom Lellis had eh, geen AI, geen kunstmatige intelligentie nodig... om de Beatles eh, nieuw leven in te blazen. Hij beschikte gelukkig over een flinke portie creativiteit. En in zijn Norwegian Woods suite combineerde hij... Uh, citeerde hij zo'n nou, 15, 16 Beatles-songs. Dus ga hem nogmaals een keer beluisteren... en dan ontdekken welke songs van de Beatles die allemaal quote. Tom Lelles met stip op plekje 456 eh, in de top 2023. Cover-up is een openbaring. Ja, we gaan eh, straks in de tweede uur verder eh, genieten van geweldige covers... van welbekende hits uit de NPO Top 2000. Zoals ook deze Bad Romance van Lady Gaga...